Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Landen die zaken doen met Iran krijgen te maken met een Amerikaanse invoerheffing van 25 heeft president Trump bekendgemaakt. Hij zegt dat de heffing definitief is en per direct ingaat, maar geeft verder geen details. Zo noemt hij geen namen van landen die het betreft. Onder meer China, Turkije, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten zijn belangrijke handelspartners van Iran. Veel westerse landen handelen nauwelijks met het land. Met name vanwege eerdere Amerikaanse en EU-sancties. De komende dag rijden de treinen van de NS weer zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling. Daarmee komt er een eind aan de winterdienstregeling. Afgelopen week reden er op veel trajecten veel minder treinen dan normaal. Spoorbeheerder ProRail waarschuwt dat niet alle winterse problemen meteen verdwenen zijn. Zo zijn er veel wissels niet gebruikt en die moeten eerst allemaal worden gecontroleerd. Ook rijden op enkele trajecten geen of veel minder treinen... omdat onderhoud vorige week niet kon doorgaan. Een voormalige leider van de Corsicaanse separatisten... is doodgeschoten op de begrafenis van zijn moeder. De 71-jarige Alain Orsoni werd vermoedelijk door een sluipschutter vermoord. Hij overleed ter plekke. Alain Orsoni was in de jaren 80 een van de leiders van de FLNC... het Nationaal Bevrijdingsfront van Corsica... dat een onafhankelijke of autonome status nastreeft voor het Franse eiland. In 1996 verliet hij Corsica tijdens een interne strijd in de beweging. Pas in 2008 keerde hij terug. Paris Saint-Germain is verrassend uitgeschakeld in het Franse bekertoernooi. De grootmacht verloor met 1-0 van stadsgenoot Paris FC. Paris Saint-Germain won acht van de laatste elf edities van de Franse beker. Donderdag won de club uit Parijs na strafschoppen nog de Franse Supercup... ten koste van aartsrivaal Olympique Marseille. Het weer... De hele nacht bewolkt en in het noorden kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Ook morgen bewolkt met in de middag wat regen.